4 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Voor de kust van Libië op de Middellandse Zee zijn veel doden gevallen... bij het kapseizen van een boot met migranten. De boot had zeker 400 opvarenden uit onder meer het zuiden van Afrika... Syrië en Bangladesh. Voor het lot van ongeveer de helft wordt gevreesd. Sommige opvarenden zouden in een afgesloten ruim hebben gezeten... toen de boot omsloeg. De Libische kustwacht zegt zo'n 200 mensen te hebben gered. De BBC meldt dat eerder op de dag ook al een kleinere boot was omgeslagen met zo'n 50 opvarenden. De plannen van het kabinet voor de uitbreiding van aftapmogelijkheden voor de inlichtingendiensten AIVD en MIVD zijn ingrijpend en onuitvoerbaar. Dat schrijft telecomaanbieder Tele2 in reactie op de plannen die minister Plasterk vorige maand aankondigde. Daarin staat dat diensten ook dataverkeer mogen onderscheppen dat via glasvezelkabels loopt, zoals mobiele telefonie en e-mail. Volgens Tele2 zal daardoor elk onderdeel van de Nederlandse maatschappij onder de rijkwijde van de AIVD en MIVD vallen. Dit heeft volgens de provider niet alleen gevolgen voor de privacy van Nederlanders, maar ook voor bedrijven. In Parijs zijn twee journalisten gearresteerd omdat ze de Marokkaanse koning zouden hebben geprobeerd te chanteren. De twee zouden hebben gedreigd om een belastend boek over de koning te publiceren, tenzij er 3 miljoen euro zou worden betaald. De journalisten zitten in voorlopige hechtenis op verdenking van poging tot afpersing en chantage. De uitgever van het boek bevestigt dat er begin 2016 van de twee een boek over het Marokkaanse koningshuis uitkomt. De tropische storm Erika heeft verwoestingen aangericht op het Caribische eiland Dominica. Er zijn overstromingen en aardverschuivingen geweest. 80% van het eiland zit zonder elektriciteit. Volgens lokale media zijn zeven mensen om het leven gekomen. Op de bovenwindse eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen... heeft de storm voor zover bekend niet tot grote problemen geleid. De komende dagen trekt Erika verder door het Caribisch gebied richting Florida. Het weer, geleidelijk wordt het overal droog en koelt het af naar zo'n 15 graden. Overdag periode met zon, maar lokaal ook nog een bui.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 Mijn eh, simpele mening, een van de beste albums. Rastafari. En dat is van het album eh, Live Capture. En ik ga er nog wat trekjes van laten horen. Want we doen er half vijf, doen wij Pieter Tosh. Zoals eh, op het programma stond. Ene keer lukt dat niet, en andere keer lukt het wel. Als het jaar wil, komt het helemaal goed. Ja, ik krijg dus net eh, de vraag van... Uh, eh, heb net de vraag van, eh, van iemand die zegt... van komt Pieter Tosch nog naar Nederland? Dan moet ik je helaas teleurstellen, want... hij zal wel optreden, maar niet meer op aarde, zeg maar. <laughs> en het verzoek, hier komt hij. Equal Rights en aansluitend Down Pressure Man... Equal Wright en eh, Down Pressure Man van Pieter Tosh van eh, het live album Complete Capture. Dat is een eh, dubbel album. Een van de beste live registraties die, die, ja, die, die, ja, die mooi gemaakt zijn en wat nog steeds gedraaid wordt. En ik blijf gewoon draaien, ja. Waarom, nou, waarom zou ik dat niet doen? Nou zag ik net een, dit nummer Mama Afrika, maar ik zag hem ook in de live versie. Die is eh, net iets beter. En ik kan niet zeggen dat eh, Pieter Tosh helemaal eh, zonder doop op het podium stond. Maar ja. Hè? Je luistert trouwens naar de Nacht van de Reggae, ZFM Zandvoort. Ik ben nog wakker en ja, op het strand zit iemand, die zit op de paal en die is nog steeds wakker. Die mag er om 6 uur af. Mocht je luisteren, ik wens je veel sterkte. Pieter Tosh. maar Afrika. Van het album ehm, Capture Life. Nou, ik kreeg net een verzoek binnen van, eh, van iemand eh, die zegt van... Eh, God, ik heb wel eens gehoord... The Dub Side of the Moon. En dat is een... album, dat ken ik. Pieter, even een stukje in de achtergrond. Ik ken, uh, dat album dat ken ik natuurlijk van Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Maar er is ook een reggae album van gemaakt. Ze maken ook wel reggae van tegenwoordig. <laughs> het zijn het Japanners. <laughs> nou ja, goed. Ik heb eh, het album heb ik gevonden en eh, ik wil voor je draaien. Uh, Create Dub in the Sky. En origineel heet het natuurlijk heel anders. Maar zoals ik al zei... Het is dub. je dit herkend hebt, dan herken je dit ook wel, denk ik. yeah, yeah. Money will make love. get it on the dub, dub, dub on the paper chase. Why in a watch no face. En dat was het nummer Money, origineel van Pink Floyd natuurlijk. Maar goed, het is... Uh, het is uh, gedubt, zeg maar. Eh, een beetje een dubstep van Easy Star, All Stars is dat. Ook uit Jamaica. En die cover is een beetje alles, zeg maar. Ik denk als Jan Smit een album uit zou brengen op Jamaica... dan is hij, dan is hij nou, de volgende week opnieuw uitgebracht, maar dan in dub. <laughs> ik zou zeggen, en dan koop ik hem ook nog. We gaan weer eens eventjes terug naar wat, wat old school. next train will be leaving from platform one. Clint Eastwood. Emotja E. Satan a good profile, and you can hear the whistle blow out by gun the Clint Eastwood en General Saint met Stop That Train. Ja, dat was een hele aparte uitvoering. Sophia George, girly Gully. You just a flashy you dolly whirly. Young man, you too girly girly. You just a flashy you dolly whirly. Him have wanna go to school, one go on fool, fool. Him have wanna every time he say she think a she rude. One she a nurse, she say a ah, she come first. The other night them going out, them pick a new purse. Wanna sell stuff. Betty, you're too girly, girly. You're just a flashy Johnny Whirly. Young man, you're too girly, girly. You're just a flashy Johnny Whirly. You're too girly, girly. You're just a flashy Johnny Whirly. Young man, you're too girly, girly. You're just a flashy Johnny Whirly. Sophia George met Girly, Girly, Girly. Nou, het lijkt of we eh, in de sneltreinvaart zitten. Maar goed, we gaan er even rustig aan. Dit is een heel mooi nummer van Bob Marley. Het heet Nice Time. Hij is Time, Bob Marley en de Wailers. Ja, de Wailers eigenlijk, het is niet echt met de Wailers. Het is, een, eh, het is bedoeld toen die tijd eh, als een, eh, een nummer puur tussen Bob Marley en uh, Pieter Tosh. Pieter Tosh is ook de tweede stem die je hoort. En het is gewoon een heel erg leuk nummer. je hoort hem eigenlijk nooit. maar ja, goed. Bij CFM natuurlijk wel. We gaan eens even kijken wie wij te eten krijgen vanavond. Ik lijk Charlotte daarvan met die woordspelletjes. Black Uhuru. zo hoor ik uh, de reggae eigenlijk het liefst, hè? Het liefst. Guess Who's Coming for Dinner. Black Uhuru was dat. En in dub, ja, ik heb wat met dub. Want dub ga ik ruim denken, zeg maar. Zonder eh, maar iets te gebruiken. En, eh, <laughs> maar dat geeft niet hoor. Dit apprecieer ik ook wel. Ziggy. Son of Zion. Tomorrow People. Diggy Marley, Son of Zion. De zoon van Bob Marley natuurlijk. Ik, eh, ik gooi nog even een nummertje nog even snel erachteraan voordat het, uh, voordat het journaal er is. Dat is eh, de band Israel Vibration. Er zit een heel klein verhaaltje vast. Ik zal het snel vertellen. Die jongens hebben elkaar leren kennen in een, toen ze nog klein waren in Jamaica. Er ehm, bleek dat ze polio hadden. Een van hun tenminste. En die kwam dus in een tehuis. Eh, waar een andere patiëntjes waren. En die jongens groeiden met elkaar op. En uiteindelijk eh, zijn ze met uh, z'n drieën een reggaeband begonnen. En ze staan dus op het podium. Alle drie gewoon op krukjes. Ja, op twee, want eentje zijn inmiddels overleden. Maar twee staan nog steeds op krukjes hun ding te doen. En ik zeg, het klinkt fantastisch. Same song. We all gonna sing the same song. all gonna sing the same song. We all gonna sing the same song. Oh, whether you're a bubble all gonna sing the same song. we hem niet redden. Ik heb mijn best gedaan. Maar ja, ik jongens, zing eens wat sneller. Ja, man, dat is reggae, hè? Ja, dat gaat het niet. Dat gaat echt niet. Dus even tot aan het journaal. Israel Vibration met The Same Song. En na de reclame, enzovoort, zijn wij er weer. Ik zie trouwens dat de middagtemperaturen morgen, morgen worden verwacht tussen 12 uur s middags en 6 uur s avonds.